Lot met het NOS Journaal. In Rotterdam, die probeert de omgeving van het consulaat schoon te vegen. Veel Turkse Nederlanders zijn boos over de gang van zaken. Honderden mensen kwamen naar het consulaat voor een toespraak van de Turkse minister van Familiezaken. Zij wilden een campagnetoespraak houden vanwege het Turkse referendum over machtuitbreiding van president Erdogan. Ze kwam met een konvooi vanuit Duitsland, maar werd tegengehouden door de politie in Rotterdam. Na uren onderhandelen is ze schreeuwend in een andere wagen gestapt. De minister wordt onder escorte teruggebracht naar Duitsland. Vanuit Turkije zijn intussen diplomatieke sancties opgelegd. De Nederlandse ambassade in Ankara en het consulaat in Istanbul zijn gesloten. Ook de woonhuizen van twee topdiplomaten zijn gesloten. En de Turkse ambassadeur is voorlopig niet meer welkom in Turkije. Vanmiddag zei president Erdogan al dat het Nederlandse besluit om de Turkse minister van Buitenlandse Zaken te weigeren niet zonder consequenties zou blijven. In Madagaskar is het dodental door de tropische cycloon die afgelopen week over, de, over het eiland trok opgelopen tot 50. Er zijn ruim 180 gewonden en 20 mensen worden nog vermist. Die cycloon met windsnelheden tot boven de 200 km per uur richtte enorme verwoestingen aan op het Afrikaanse eiland. Meer dan 100.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Een benzinepomphouder heeft bekend dat hij een dakloze man in Italië levend heeft verbrand. Dat gebeurde gisternacht in Palermo. De pomphouder was jaloers omdat het slachtoffer zijn vrouw complimenten had gemaakt. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de dakloze man met benzine wordt overgoten en daarna in brand wordt gestoken. De dader ging er daarna vandoor.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 love somebody, set them free. That's how it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else. I love you. She's lying. There won't be somebody She's just trying to find love out there schapen en de wijs en die altijd van mij. De pyromaan. Gestald en brandig en ik kijk dat is gebeurd dat ik het wet. En ik beslis. Wie dat er gal lekker raket, wie dat er blad op mijn trapet. De dirigent. Ik garandeer in mijn kring duel, ik wijf je dringeling Wat ze me denken, wat ze willen, al die mannen aan de kant, die stond loeren naar mijn sitting down.